gefocust, zoeken naar jou. Ik ben gefocust, zoeken naar jou. Ik ben gefocust, zoeken naar jou. Ik ben gefocust, zoek naar je baby. Ja ja ja. zet mijn wereld op zijn kop. Met mijn voeten in de lucht, en ja, mijn hoofd is laat op hoog. Het is moeilijk te beschrijven, maar je boy, boy, laat het los, los, los. Maak ik je baby als je even met